Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU gaat de Nederlandse economie miljarden kosten. Door het teruglopen van de handel kan Nederland in 2030 10 miljard euro mislopen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De Britten beslissen op 23 juni in een referendum of ze lid van de EU willen blijven. Als het antwoord nee is, leidt dat direct tot economische schade. De belasting op woningcorporaties pakt slecht uit. De zogenoemde verhuurdersheffing werd drie jaar geleden ingevoerd om het begrotingstekort te drukken. Maar doordat woningcorporaties miljarden belasting moeten betalen, verhogen ze de huren, verkopen ze huizen en bouwen ze minder sociale huurwoningen, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Politieagenten krijgen voorlopig geen taser. Het is te duur om alle agenten een stroomstootwapen te geven en trainingen daarin te geven. De nationale politie en minister van der Steur hebben wel besloten om agenten vanaf 2018 uit te rusten met een uitschuifbare wapenstok. Uit eerdere experimenten bleek dat agenten daar makkelijker en beter mee kunnen slaan dan de korte gummiknuppel die ze nu hebben. Bij een schietpartij in de Israëlische stad Tel Aviv zijn vier mensen omgekomen. Twee mannen openden het vuur op bezoekers van een markthal. Zeker vijf bezoekers raakten gewond. De politie heeft beide schutters overmeesterd. Volgens de Israëlische politie zijn het terroristen uit een Palestijns dorp op de westelijke Jordaanhoever. Jonge gezinnen verlaten vaker de grote stad. Volgens het CBS verhuizen vooral veel Amsterdamse gezinnen naar een kleinere gemeente in de buurt. De afgelopen twee jaar ging 1 op de 10 gezinnen met kinderen onder de 4 jaar weg uit de stad. In 2012 was dat nog 1 op de 16. Toch blijft het aantal jonge gezinnen in de grote steden wel groeien. Dat komt onder meer doordat er meer baby's worden geboren.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 Nega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 to the stars. On the sun, I will sail through our trouble. Some have to live with the scars. There's far too much to take in here, or to find that can never be found. But the sun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 nobody got hurt. On the up now. Oh, you want to set, man, yeah. Take your hand and look now. And all is okay. Man, it's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 Success ist eine Möglichkeit.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 so excited just from her perfume. Mm. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.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 living dangerously. everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet.